10 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het oosten van Turkije zijn bij een aanslag op de militaire politie zeker twee doden gevallen. 24 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse autoriteiten werd de post aangevallen door rebellen van de Koerdische PKK. Ze gebruikten daarvoor een landbouwvoertuig gevuld met explosieven. De afgelopen tijd is de Turkse strijd tegen de Koerdische rebellen weer opgeleid. Bijna dagelijks voert de luchtmacht bombardementen uit op stellingen van de PKK in Noord-Irak. Grote natuurbranden in Californië hebben een brandweerman het leven gekost. Honderden mensen zijn hun huis ontvlucht. In het noorden van de Amerikaanse staat woeden 24 branden... die tienduizenden hectare hebben verwoest. Tientallen gebouwen zijn in de as gelegd... en duizenden andere worden door het vuur bedreigd. De meeste branden zijn ontstaan door blikseminslagen. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand afgekondigd. Midden- en lange afstandslopers hebben op WK's en Olympische Spelen tussen 2001 en 2012 honderden keren verdachte dopingtests afgeleverd. Een klokkenluider tipte onder meer de Sunday Times en de Duitse tv-zender ARD WDR. Op de lange afstandsnummers werd een derde van de medailles gewonnen door atleten met bloedwaarden die kunnen duiden op het gebruik van doping, melden Duitse en Britse media. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Om alles een goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet en is er wachtrij entertainment. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. Daarom wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 nieuwe gates en een terminal die aansluit op het oude gedeelte van de luchthaven. Schiphol wil dat de plannen in 2022 zijn gerealiseerd. Het weer, zonnig en droog, temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten. Maandag wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dinsdag vallen er buien en verdwijnt de warmte tijdelijk weer.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 And now is the time for August to put my heart in high gear. And he can do it. Ooh, you ought to see him. With that baby, I'm here. Your worries are over. Smile. And when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club, and this July was only so, so now that it's time for August, I've got 31 days to glow Ja, dat waren natuurlijk de mooie klanken van Julie London. Je luistert naar CFM Jazz. Eh, samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auke Beuving. En Julie London eh, zong, het al. Julie was niet zo geweldig, sowieso. Maar August, dat belooft wat. En zeker vandaag natuurlijk. Het zonnetje schijnt, het gaat een topdag worden. En waar je ook bent, eh, gewoon thuis... of misschien ergens op een mooi plekje, ergens in de wereld... luister naar CFM en je hoort mooie muziek. Vandaag zit er weer heel veel jazz op programma. Oud, nieuw, van alles wat zou ik zeggen. Een man met een hoorn... Música was dat Sweet Papa Lou Daniels Donaldson. Geboren 1926. Eh, wordt nog altijd gezien als een van de meest legendarische bebop saxofonisten. Zijn bluesy alt sax voor het, was voor het eerst te horen bij Blue Note Records. Waar hij als twintiger meespeelde met eh, eh, Art Blakey, Clifford Brown, Thelonious Monk. Kortom, een geweldige man. Dit was een, op, een opnames waren uit 1961 en 63 maar pas uitgebracht in 1999 op een eh, cd, een LP, A Man With A Horn. Eh, wie, speelde er mee? Nou, dat was duidelijk Brother Jack, Jack McDuff op orgel... Grant Green gitaar en Joe Dukes op drums. Een ander mooi muziekje is van Woody Herman. You Are So Beautiful. duidelijk horen. Een live opname eh, uit van de CD. Eh, live at the Concord Jazz Festival, CD uit 1982. Woody Herman, een jazzklarinetist, een saxofonist, een zanger en een big band eh, leider. En dit was natuurlijk de big band van hem. Ja, en dit zijn opnames uit 82. De beste man moest heel lang doorspelen... omdat hij een enorme belastingsschuld had uit de jaren 60. En ja, absoluut moest hij doorwerken. En toen hij echt door ziekte niet meer kon uh, toeren kwam de Belastingdienst langs en verloor hij zijn huis en zijn bezittingen. Ja, een, een bevriende jurist lukte het hem om Woody eh, wel in zijn huis te laten wonen. Ja, bij sommige muzikanten loopt het soms financieel heel slecht af. Onder andere bij Woody Herman. Maar er zijn wel meer. In het tweede uur een voorbeeld. Dan draai ik iets van Van Morrison. En dat is wel leuk om vast eh, iets te zeggen over PJ Proby. Maar goed, we gaan verder. Uh, tijd voor de Dee Bridgewater. Van haar nieuwe cd, St. James Infirmary. Bekend nummer natuurlijk. Komt-ie. Very. in and pumps, s'il vous play A Prada coat and a feathered hat. Put a million dollar ruby in my necklace. Oh, so all my nosy girlfriends, they so jealous. No, I died standing pat. I should have done it on my birthday day in school. Twelve bell tones from Treme to sing my song. Put the New Orleans Jazz Orchestra on my casket. Have them play, I fly away on the way home. Now that you heard my story, my story it is. Pass me the tequila <laughs> and please watch my shoes. Bridgewater, een diva natuurlijk. Is volgens mij binnenkort weer in Nederland. Ik dacht oktober in Utrecht. Een, eh, een concert wat eh, april had moeten plaatsvinden, maar niet door kon gaan. Dus wie weet zijn er nog kaartjes in Tivoli, dacht ik dat ze zou optreden. Didi Bridgewater met het orkest, de New Orleans Jazz Orchestra... onder leiding van Irving Mayfield. CD 2015, als ik me niet vergis. Een mooie CD, thema New Orleans. Tien jaar na Katrina, zou ik maar zeggen. Eh, tijd voor iets instrumentaals. George Shearing Trio. George Shearing Trio is dit een lovely day. Nou, dat is het wel vandaag. Hè. Ga ervan genieten, zou ik zeggen. Het zonnetje schijnt. 21 graden hier aan de kust, misschien iets warmer. En als je uit de wind zit, is het geweldig natuurlijk. Nou, er is niet eens veel wind. Ik kijk naar de bomen, ik zie ze een beetje bewegen. Eh, over wind gesproken. Eh, ja, in zo'n programma moet je af en toe ook iets spannends draaien. En ik heb vorige keer iets gedraaid. En dat ga ik nu weer een versie van draaien. dit is van Cat Power. Die heeft een soort cover album gemaakt met allerlei covers. En dat is de oorspronkelijke cover is, werd gezongen door Johnny Mattis uit een film. En eh, Nina Simone heeft het vertolkt. Wild is the Wind. Beetje spannende muziek. the sound of mandolins and you van minimalistische muziek, zou ik maar zeggen. Mooi nummer, een titelsong uit film. Oorspronkelijk Johnny Mathis gezongen, maar we kennen allemaal de uitvoering van David Bowie natuurlijk. Eh, Wild is the Wind. Over filmmuziek gesproken, ook eh, eh, het volgende cd is uit, met filmmuziek. En ja, op dit moment is een van de, de beroemdste Nederlandse trompetisten natuurlijk Erik Vloeimans. En als je zijn letters in een andere volgorde plaatst, dan krijg je Oliver's Cinema. En dat is ook eh, de naam van de band die die daarna gegeven heeft. Eh, dus vorige keer hebben ze een cd uitgebracht. Eh, en dit is de nieuwe cd, Oliver Cinema Act 2. Ehm, ja, en daarin gaan ze eigenlijk door op de ingeslagen weg. het, is een prachtige combinatie van Tuur Florizone met accordeon. Jurg Brinkman en nu eens warme en dan weer vervaarlijk. Swingende cello en Erik Vloeimans die op de trompet speelt. Het is een plaat waar je met veel plezier naar luistert. Er staat filmmuziek op. Eigenlijk volgens mij maar één eigen eh, één, eh, soundtrack. De rest hebben ze volgens mij zelf gemaakt. En dat is het mooie een nummer van Romeo en Juliet. Ben je geïnteresseerd in filmmuziek... dan zou je ook op maandagavond moeten luisteren. Tussen 21 uur en 11 uur is het eh, CFM Cinema. En dan draai ik alleen maar filmmuziek. En dit is Erik Vloeibands met Romeo en Juliet... klanken met veel gevoel voor melancholie. Gespeeld natuurlijk door de mannen van uh, Oliver's Cinema. Eh, ja, het bijzondere aan deze uitgave is dat het eigenlijk zijn eigen label is van eh, Erik Vloeimans. Dus dat is weer nieuw als eigenaar van een label. Mooi nummer. Ja, Oliver Cinema blijft zichzelf vernieuwen en blijft ons luisteraars verrassen. Prachtige cd, zeker de moeite waard om aan te schaffen. Oliver Cinema, Act 2. Tijd voor iets vocaals. Vocaal staat altijd hoog in het zadel bij mij. Eh, dat is Babel Gilberto CD 2014. Dat heeft vijf jaar geduurd voordat ze deze CD uitbracht. Somewhere Else, het eerste nummer van de CD. En luister naar de vogelgeluiden. my trip, flop, drop, so that it can go somewhere else, somewhere else, somewhere else. Follow your heart, listen to the birds, look at the moon. Meanwhile, it take a long, long walk, so then you can fly somewhere else, somewhere else, somewhere else. te ver e mostrar o que poderia ser. Um lindo novo dia pra gente se amar, se amar. Vem, olha aqui, deixa iluminar seu coração pra sentir uma nova emoção. So then you can fly somewhere else, somewhere else, somewhere else. the good things around so you can dance forever now so you can fly somewhere else somewhere else somewhere else follow your heart listen to the birds look at the moon meanwhile you take a long Gilberto zong Follow Your Dreams, Follow Your Heart. Dat is natuurlijk heel verstandig om dat te doen. Hè? Dan heb je een mooi leven als je dat kan doen. Ja, ik had dat nummer uitgekozen omdat het toch ook een beetje dromerig klonk. En het sloot mooi aan bij het voorgaande nummer. En ja, het is een prachtig lied eigenlijk. Als je haar stem hoort, dan denk je aan de zon, dan denk je aan het zuiden. Ja, prachtig, somber els. En als we in het zuiden zijn, dan denk ik ook wel eens aan eh, Tito Puente. En deze is heel bekend. Je kent hem van Santana. geschreven, uh, Oh jij kom of waar, in 1963. En ja, de grote hit was natuurlijk van Santana. En, en eh, ja, wat wel grappig is, eh, Tito Puente die trad ook wel op in films. gastoptredens, bijvoorbeeld Sesamstraat. maar ook in The Simpsons. In de tweede aflevering Who Shot Mr. Burns trad, <laughs> althans zijn stem, was daar te beluisteren. Ja, misschien tijd weer voor wat echte jazz. En ik kwam eigenlijk iemand tegen waarvan ik eigenlijk nog nooit gehoord had. En die een prachtige stem heeft. En eigenlijk noemen ze haar de Noorse Rita Reis. En ze heet Karin Krok. En ik wil jullie daar iets van laten horen, omdat het toch wel bijzonder mooi klinkt. Dit is een cd die ze samen gemaakt heeft in 1970 met Dexter Gordon, Some Other Spring. En ik heb wel eens gehoord eh, dat zij veel groter was geweest... als ze een platenmaatschappij had die haar product had goed weten weg te zetten. Maar dat is blijkbaar niet gelukt. Karin Krok. met Dexter Gordon. Komt-ie. Why do you have to wear those blues eyes? What you may want, I can give. Turn off your terribly sad, I'm gonna lose eyes. Shrug off your sadness, start to leave. Of course, I know there's a reason behind your sad brown eyes. But let me wake up your feelings. Bring out what you have to give. We'll fight together against everything that's evil. Turn off your blue side, start to live. Said, turn off, turn off, turn off your blue side, start to live. Ja, deze dame is geboren 1937. Treedt volgens mij nog wel op. En heeft ooit gezegd, als ik niet meer op een podium kan staan om te zingen... dan doe ik het gewoon zittend. Dus een grote dame, mooie muziek, veel cd's gemaakt. Eigenlijk allemaal zeer goed de moeite waard van te beluisteren. Maar heel moeilijk aan te komen natuurlijk... omdat het, de distributie bijzonder slecht is geweest van haar LP's, CD's. Eh, ja, weer een hele grote. En dat is Lionel Hampton en his orchestra, Dina Eh, Lionel Hampton eh, Dina. En hij werd eh, daarbij geholpen door Benny Carter, Coleman Hawkins, Artie Bernstein onder andere. Maar ik heb jullie vergeten te zeggen wie er bij Karin Krok meespeelde. Het was het nummer daarvoor. Karin Krok deed natuurlijk de zang. Dexter Gordon, tenorsaxofoon. Kenny Drew, piano. Niels Henning, Eurstad Peters, de bas. En Espen Roet, drums. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor een zangeres. Een zangeres die er heel wat van kan. En dat is Barbara Morrison. van haar cd A Sunday Kind of Love. Het volgende nummer, bekend nummer. Let's Stay Together. I so in love with you ever you is all right with me. Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Say, sis, baby, baby, since we've been together loving you forever is what I need. Let me be the one you come around and Ja, dat was Barbara Morrison, een hele grote dame in de jazz natuurlijk. Heeft samengespeeld met uh, Dizzy Gillespie, Ray Charles, James Moody, Ron Carter, Etta James. Nou, zo kan ik wel, Jimmy Smith, Johnny Otis, Kenny Burrell. Ik kan er wel een uur doorgaan. heeft eh, eigenlijk overal in Europa en Amerika opgetreden. Was vaak op het Sea Jazz Festival. Kortom, een hele grote dame ook. En daar hebben we er nog meer van in het volgende uur. Want na 11 gaan we gewoon nog een uurtje door tot 12 uur. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent om eh, te genieten van mooie jazz. Oud en nieuw door elkaar. En ja, wel veel mainstream natuurlijk. Maar goed, dat is toch leuk op de zondagochtend. Het moet muziek zijn om bij wakker te worden, toch? Eh, ik ga eruit met... Eh, ja, ik heb nog een beetje tijd over, zie ik. Dus ik draai nog een stukje van de cd Tudo van Babels Gilberto. It's all over now. Althans, dat betreft het eerste uur. Tot na de klok van 11. Remember just to kiss Cause this could The last one kiss, The last one dream.